9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Duitsland zijn weer meer nieuwe besmettingen en meer doden als gevolg van het coronavirus. De afgelopen vier dagen was er juist een daling in het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen. Er werden de afgelopen 24 uur 3834 nieuwe infecties en 173 sterfgevallen geregistreerd. Gisteren kwam Duitsland met strengere quarantainemaatregelen voor mensen die in het buitenland zijn geweest. Mensen die de hypotheek niet meer kunnen betalen door de coronacrisis... hoeven de komende maanden niet bang te zijn dat ze hun huis worden uitgezet. Banken en andere hypotheekverstrekkers hebben met de overheid afgesproken... dat er tot 1 juli geen gedwongen woningverkopen plaatsvinden... vanwege betalingsachterstanden. Een gedwongen verkoop mag voorlopig alleen als er sprake is van criminele activiteiten... zoals wietteelt. Eerder werden er al afspraken gemaakt voor huurders. Ook die worden bij een betaalachterstand voorlopig niet uit hun huis gezet. Zo hebben woningcorporaties beloofd. De Britse premier Johnson heeft de nacht op de intensive care doorgebracht. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat zijn situatie sinds gisteravond niet is veranderd. Toen werd hij naar de intensive care gebracht omdat zijn toestand door het coronavirus was verslechterd. Volgens een officiële verklaring is hij nog bij bewustzijn en wordt hij niet beademd. Meerdere regeringsleiders, onder wie premier Rutte... hebben de Britse premier beterschap gewenst. In een aantal verpleeghuizen mogen de partners van bewoners... tijdelijk ook in het verpleeghuis wonen... om eenzaamheid tijdens de corona-epidemie te voorkomen. Dat meldt Trouw. Voorwaarde is wel dat ook de inwonende partner dan binnen blijft. Volgens de krant zijn er ook verpleeghuizen die bezoek toestaan aan bewoners. Volgens de branchevereniging van Actis is dat ondanks het bezoekverbod van het kabinet soms toch mogelijk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 Some can heal, but this won't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 up, get on up. surrender. Yeah. One look is all it took. breakfast in the morning Or oh, you can slip out in the night You don't have to give me a warning Cause we both got nothing to hide, nothing to hide Even though we don't talk for a couple of months Yeah, it's like we didn't lose any time I could be a lover or your shoulder to cry on You can be whoever you like oh, Gracias.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 vedete in fondo scusa in cambio tu che dai 曾山林。